Dijkers met het NOS Journaal. Premier Schoof heeft bij de Verenigde Naties in New York gezegd... dat een grote regionale oorlog tussen Israël en Hezbollah... tegen elke prijs moet worden voorkomen. Schoof pleit in zijn speech voor een staakt het vuren. Een plan daarvoor van de VS en Frankrijk is tot nu toe afgewezen door Israël. Toch riep Schoof op om diplomatie een kans te geven. Het was voor het eerst dat Schoof een speech gaf bij de Verenigde Naties. Daarin had hij het ook over de oorlog in Oekraïne. De BBB in de provincie Groningen gaat op zoek naar een verkenner... die op zoek moet naar opties voor een nieuwe coalitie. Het is de uitkomst van een gesprek met alle fractievoorzitters... in de Groningse Provinciale Staten. De toekomstig verkenner moet weer met alle partijen in gesprek gaan... om te kijken naar de nieuwe coalitiesamenstelling. De vorige coalitie van de provincie Groningen viel deze week... nadat de BBB tegen de komst van een windpark in de Eemshaven had gestemd. Ziekenhuizen zijn nu vaak slecht bereikbaar met het OV en vooral gericht op bereikbaarheid met de auto, vindt reizigersorganisatie Rover. Zoals bijvoorbeeld de parkeergarage vaak dichter bij de ingang dan de bushalte. En vaak is volgens Rover de route naar die halte ook niet duidelijk aangegeven. Dat moet wat de reizigersorganisatie betreft beter. Amutabou Taleb heeft gisteren afscheid genomen als burgemeester van Rotterdam. In de raadzaal spraken collega's hem toe en waren er afscheidscadeaus. Namens de hele gemeenteraad kreeg Abu Talib een overlevingspakket... met daarin een fietskaart, een kookboek, een cadeaubon voor Netflix... een yogamat en tuinhandschoenen. Zelf had Abu Talib het laatste woord...